Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. De aanslag in een toeristenwijk in de Thaise hoofdstad Bangkok... lijkt volgens de hoogste legerchef niet het werk van de opstandelingen in het zuiden van het land. Op tv verklaarde generaal Sitabouter dat er een ander type bom is gebruikt... dan de rebellen meestal gebruiken. In het zuiden van Thailand strijden moslimrebellen tegen de boeddhistische machthebbers. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist. Bij de bomexplosie bij een hindoe-tempel vielen zeker 22 doden. Meer dan 120 mensen raakten gewond. Volgens de autoriteiten zijn onder de doden drie buitenlandse toeristen. Voor zover bekend zijn er geen Nederlandse slachtoffers. Palestijnse boeren gebruiken volgens het AD al jaren Nederlands hulpgeld om boetes te betalen ministerie van Buitenlandse Zaken erkent in de krant dat dat gebeurt, omdat de boetes dus niet door de boeren zelf kunnen worden opgebracht. Sinds 2013 zou het gaan om enkele tienduizenden euro's. Palestijnse boeren gebruiken het geld onder meer om landbouwmachines terug te krijgen die het Israëlische leger in beslag heeft genomen. Dat gebeurt de laatste tijd steeds vaker. Het leger grijpt vaak in bij ruzies tussen Joodse kolonisten en Palestijnse boeren over grond in de westelijke Jordaanhoever. In het noordwesten van de Verenigde Staten woeden al een week tientallen grote bosbranden. De brandweer krijgt het vuur nauwelijks onder controle. In de staten Washington, Idaho en Oregon is het al tijden droog en staat een harde wind, waardoor het vuur zich makkelijk uitbreidt. Duizenden mensen zijn geëvacueerd en inmiddels hebben de bosbranden meer dan 100 huizen verwoest. De komende dagen worden 200 militairen ingezet om de brandweer te helpen. Begin deze maand had vooral het noorden van de staat Californië te kampen met bosbranden. Het weer, bewolking met regen of motregen. Minima vannacht rond 14 graden. Vanochtend vanuit het zuiden geleidelijk droog. In het noorden nog geruime tijd regen. Vanmiddag wordt het een graad of 18. Vanaf woensdag meer zon en warmer. Dit was het NOS Journal.